Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeval in Oud-Gastel in Noord-Brabant zijn vier doden gevallen. De slachtoffers zijn de moeder van 39 en haar zoon van 8 en dochter van 10. En ook een andere vrouw van 42 kwam om het leven. Haar dochter van 9 raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de andere auto die bij het ongeluk betrokken was zaten drie mannen. De bestuurder van de auto is opgepakt. De twee anderen worden verhoord. De politie onderzoekt nog wat de toedracht was van het ongeval in Oud-Gastel. De Amsterdamse burgemeester Halsema wil geldautomaten kunnen weghalen op risicovolle plekken in de stad. Dat zegt ze tegen stadszender AT5. In juli en augustus waren er tien explosies en plofkraken in Amsterdam. Er raakte niemand gewond, maar panden raakten flink beschadigd. Volgens Halsema is de gemeente al langer bezig om geldautomaten uit gevels te verwijderen. Maar mag de gemeente dat niet zomaar doen? Er is een wetswijziging voor nodig en de stad is hierover in gesprek met het kabinet. De stroomstoring in Flevoland heeft aanzienlijke schade veroorzaakt aan het spoor. Volgens spoorbeheerder ProRail is er een enorme stroomstoot door het treinsysteem in Flevoland gegaan. De bovenleiding, grondkabels en een belangrijk verdeelstation zijn daardoor allemaal kapot. De NS zegt dat er in ieder geval tot aanstaande maandagochtend vroeg geen treinen kunnen rijden tussen Lelystad en Dronten. De stroomstoring in Flevoland ontstond vanmiddag door kortsluiting en een daaropvolgende brand bij een hoogspanningstation. FC Utrecht heeft zijn eerste zegen van het eredivisie-seizoen binnen. Fortuna Sittard werd in eigen huis verslagen met 4-3. Voor Fortuna betekent het de vijfde nederlaag in vijf wedstrijden. Het duel werd twee keer stilgelegd. De eerste keer werd er vanuit het vak met Utrecht-fans vuurwerk op het veld gegooid. De tweede keer werd er bier op het veld gegooid vanuit een thuisvak. Het weer, vannacht komt het af naar graad of 14.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 She tryna make me pull, Came to party till I can't no more Celebrate cause that's all ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. ladies we thought would never end. Said the bloodhound to the staggered bay, I thought you were my friend.